Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de zaak rond de moord op Savannah Dekker uit Bunschoten... eist het Openbaar Ministerie twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS tegen de verdachte. Dat is de maximale straf. Volgens het OM heeft de verdachte Savannah met voorbedachte radig dood. Savannah van 14 werd in juni vorig jaar drie dagen vermist. Uiteindelijk werd ze doodgevonden in een sloot op een industrieterrein. De verdachte, een jongen van 17 uit Den Bosch, ontkent. President Kier van Zuid-Soedan ontmoet morgen zijn aartsrivaal Machar in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Ze gaan bespreken hoe de burgeroorlog in het Afrikaanse land kan worden beëindigd. Dat heeft gastheer en bemiddelaar Ethiopië bekendgemaakt. De oorlog in Zuid-Soedan begon eind 2013 toen het regeringsleger van Kier slaags raakte met gewapende aanhangers van Machar, destijds de vicepresident. president veel mensen sloegen op de vlucht en er is hongersnood. De burgeroorlog in Zuid-Soedan heeft naar schatting aan 300.000 mensen het leven gekost. Boeren krijgen een eigen meldlijn waar ze anoniem kunnen melden... dat ze worden afgeknepen door supermarkten of andere afnemers van hun producten. Dat heeft minister Schouten van Landbouw aangekondigd op NPO Radio 1. Ze wil misbruik door grote marktpartijen aanpakken. Ook de autoriteit consumentenmarkt Markt krijgt er een rol in... Schouten zei dat ze boeren weerbaarder wil maken en dat ze consumenten wil laten zien wie wat aan vlees- en landbouwproducten verdient. Ajax speelt in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. De eerste wedstrijd is op 24 of 25 juli, de return is een week later. Als Ajax de tweede voorronde overleeft is de club in ieder geval zeker van plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. Om mee te doen aan het hoofdtoernooi van de Champions League... moet Ajax nog eens twee voorrondes winnen. Het weer droog met wolkenvelden en in het noorden en westen soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden met een stevige westelijke wind.